president, dunking on his delegates. Then I compliment these exhibits complete. Yeah, I be in a whole new tax bracket. We in recession, but let me take, I'll take whatever's not a single tummy similar dream. Forbes magazine, Oprah, and ah!